Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS stuurt vanwege de crisis rond Oekraïne op korte termijn extra troepen naar NAVO-landen in Oost-Europa. Dat heeft president Biden gezegd. Om hoeveel militairen het precies gaat, zei hij niet. Wel dat het er niet veel zullen zijn. Afgelopen maandag werden 8500 Amerikaanse militairen in verhoogde staat van paraatheid gebracht... zodat ze snel kunnen worden ingezet. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov herhaalde gisteren dat Rusland geen oorlog wil met Oekraïne. Ook zei hij dat Moskou verder wil onderhandelen. De actievoerders die gisteren het Sterrenbos in Born bezetten zijn daar blijven slapen. Ze hebben de nacht doorgebracht in hangmatten in de bomen. Een deel van het bos moet mogelijk verdwijnen voor uitbreiding van de naastgelegen autofabriek van Netcar. De betogers zijn daarop tegen. Bij de actie zijn nu zo'n 20 mensen betrokken. De omgeving van het bos in Born is afgezet door de politie. Iedereen die het gebied in of uit wil, wordt gearresteerd. De Amsterdamse politie heropent het onderzoek naar een romp die negen jaar geleden werd gevonden. Dat meldt de Telegraaf. In 2013 vond een voorbijganger in het ei de romp van een man, gewikkeld in plastic. Het slachtoffer was met geweld om het leven gebracht. Het ging om iemand uit Noord- of Oost-Europa, maar het lukte niet om zijn identiteit vast te stellen. De politie kan niet zeggen of daarover inmiddels meer duidelijk is. Het onderzoek richt zich onder meer op het touw dat rond het plastic zat. De Universiteit in Groningen laat onderzoek doen naar een docent... die complottheorieën zou hebben verkondigd. Totdat onderzoek klaar is, mag de man geen les geven. De Universiteitskrant meldde afgelopen week dat de docent binnen en buiten colleges complottheorieën uitdroeg... onder meer over Joden en de aanslagen van 11 september. Het weer bewolkt en wat regen, vooral langs de kust ook wat zon.